10 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. In Veghel hebben protesterende boeren het distributiecentrum van de Jumbo geblokkeerd. Met tientallen landbouwvoertuigen is het parkeerterrein en het magazijn van de supermarktketen afgesloten. Eerder vandaag gingen ruim 100 betogende boeren naar een distributiecentrum van Albert Heijn in Zwolle. Daar werd de toegang een uur lang geblokkeerd. De boeren zijn boos dat minister Schouten van Landbouw het eiwitgehalte in veevoer wil verlagen... om zo de uitstoot van stikstof te beperken. Op een Nertse fokkerij in Gemert is een coronabesmetting vastgesteld. Het bedrijf telt zo'n 7000 dieren en wordt zo snel mogelijk geruimd. Ook is er verdenking van een uitbraak bij een nabijgelegen Nertse fokkerij. In totaal zijn nu 19 Nertse bedrijven besmet verklaard. Er geldt al een landelijk vervoersverbod. De Nertse stallen mogen niet worden bezocht. In de Rotterdamse haven woedt al urenlang brand in het ruim van een schip. Een bemanningslid is met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht. Het schip, de Dimitris S, is een zogeheten bulkcarrier die vaart onder Liberiaanse vlag. In het ruim staat metaalschroot in brand en wordt al urenlang geblust. De veiligheidsregio heeft meerdere NL-alerts verstuurd om bewoners van de wijk Sjaarloos te waarschuwen ramen en deuren gesloten te houden. In een dierentuin in Zurich in Zwitserland heeft een Siberische tijgerin een verzorger gedood. Waarom de vrouw, een ervaren dierenverzorger, het tijgerverblijf inging... terwijl het roofdier zich in dezelfde ruimte bevond, is nog onduidelijk. Een bezoeker zag het gebeuren en sloeg alarm. Medewerkers slaagden erin de tijgerin naar een andere ruimte te lokken. Tegelijkertijd werd geprobeerd het slachtoffer in leven te houden, maar tevergeefs. Het weer, het is bewolkt en druilerig. De temperatuur daalt vannacht naar 16 graden. Maar door de stevige wind lijkt het frisser. Morgenochtend langs de kust en op het IJsselmeer harde windvlagen. In de loop van de dag klaart het op, neemt de wind iets af en komt er een zonnetje.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 created disco so that you could be born and be so blessed. Is that true? <laughs> it feels like that sometimes. Really? And do you like being known as the undisputed queen of disco? Yeah, I, you know, it's nice being called the queen. The queen, the queen. Broadcasting worldwide. Here we are, any of these songs. It's intense. freestyle. Undisputed queen of disco. Undisputed queen of disco. Undisputed queen of disco. York to people in California to people in Memphis to people all across this nation. Enough is enough. Yeah. And we are not responsible for the mental illness that has been inflicted upon our people by the American government, institutions, and those people who are in positions of power. I don't give a damn if they burn down Target. Because Target should be on the streets with us, calling for the justice that people deserve. Where was AutoZone at the time when Philando Castro? This is Intense Radio. Radio. your soul. Feel it in your spirit. Feel it in your body. Feel it in your soul. Feel it in your soul. Feel it in your spirit. Feel it in your body. Feel it in your soul. Feel it in your soul. Feel it in your spirit. Feel it in your body.